De wereld vergat hem gauw, al werd hij geroemd als held. De tijd van verdriet en rouw moest wijken voor goud en geld. Toen eenmaal de zon weer scheen, vervaagde het beeld van strijd. Alleen wie het leed persoonlijk iets deed, denkt steeds aan die tijd een houten kruis. Het mooiste wat zij bezat, kwam nimmer bij haar terug. Verdriet wat zij daarvan had, rust waar op haar oude rug. Al is dan de strijd voorbij en schijnt weer het zonnelicht. Het leed van die tijd, het spoor van zijn strijd staat op haar gezicht.